7 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Al zorginstellingen dat in financiële problemen raakt is vorig jaar verder toegenomen. Dat schrijft de Volkskrant op basis van een analyse van accountants en adviesbureau EY. Dat bestudeerde bijna 500 jaarrekeningen en bij 40% was sprake van rode cijfers. Dat was een jaar eerder nog bij ruim een kwart van de zorginstellingen het geval. De toename komt onder meer door een forse nabetaling van de onregelmatigheidstoeslag in de verpleegzorg. Een woordvoerder van staatssecretaris Van Rijn zegt in de krant dat de meeste zorginstellingen over voldoende reserves beschikken. De bovenwindse eilanden Sint Maarten, Sint Eustatius en Saba maken zich op voor orkaan Irma. Die is uitgegroeid tot een orkaan van de vierde categorie. Alleen categorie 5 is nog zwaarder. Verwacht wordt dat Irma vanavond laat Nederlandse tijd over de eilanden trekt. En er worden zeer zware windstoten van ruim 200 km per uur verwacht. In combinatie met hevige regenval. De politie in India onderzoekt de dood van 49 kinderen in een ziekenhuis in het noorden van het land. De BBC meldt dat een groot deel van de kinderen is overleden door zuurstofgebrek. De kinderen hadden een aandoening waardoor ze geen lucht konden krijgen. Medewerkers hebben nagelaten om hun luchtpijp vrij te maken. Het is niet duidelijk waarom. Klanten van de Rabobank die een verkeerde naam invullen bij een IBAN-rekeningnummer krijgen vanaf vandaag een foutmelding. Bij tikfouten geeft de bank automatisch de goede naam. De Consumentenbond vroeg al langer om die service omdat het nog vaak fout gaat. Andere banken willen binnen een paar maanden ook een IBAN-naamcheck invoeren. In Eindhoven zijn wandelaars gisteravond aangevallen door een zwerm hoornaars. Dat zijn wespen die meer dan 3 centimeter lang worden. Vier mensen moesten naar het ziekenhuis. Ze waren meer dan 20 keer gestoken. Het weer, wolken en zon. Vooral later vandaag kan lokaal wat regen vallen. Het wordt 20 tot 24 graden.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 10 minuten extra op de A20 naar Gouda. Tussen knoppen Terbrechtseplein en Moordrecht staat namelijk 7 kilometer. En ook weer een kwartier vertraging op de A27 Breda-Utrecht. Bij Noorderloos staat 2 kilometer file. En bij Gouda is een ongeluk gebeurd op de N207.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 You just wanna run, run from all your sorrow. To admit you missed your goal, since you wanna have it all, get on with your life. Don't wait until tomorrow. sun. up in the morning with the sunrise in her eyes, but all that she sees is darkness.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 Baila, baila, baila, baila, baila, baila, baila, esta rumba, esta guitarra, que yo siempre cantaré, pero no siempre cantaré, pero no siempre cantaré guitarra veo que no siempre cantaré. Cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores, cuando se inmala dolores, cuando se quema dolores, cuando se inmala su vela, cuando se inmala dolores.